Uit het hele land komen meldingen van spekgladde wegen, vooral door opvriezing. Op de snelweg A6 tussen Lelystad en de afslag Urk is op last van de politie in beide richtingen maar één rijbaan beschikbaar. De weg is een ijsbaan. Ter hoogte van de Ketelbrug schaarde vannacht een vrachtwagen. Om die weg te kunnen slepen wordt de snelweg zometeen korte tijd afgesloten. De extreme gladheid is mogelijk een gevolg van het tekort aan strooizout, zegt de Verkeersinformatiedienst. Doordat er weinig zout is, wordt er erg zuinig mee omgesprongen. De crisis- en herstelwet loopt opnieuw vertraging op, want de Eerste Kamer heeft er fundamentele bezwaren tegen. Het kabinet wilde in verband met de crisis 58 grote bouw- en infrastructuurprojecten versneld uitvoeren. Daarvoor worden met de wet bouw- en milieuregels opzij geschoven. De Eerste Kamer twijfelt of de burger nog wel voldoende inspraak heeft. Ze wil deskundigen hierover horen en praat dan op 16 maart verder. De wet had in januari al van kracht moeten zijn. De medisch specialisten voeren voorlopig geen actie tegen de bezuinigingen van minister Klink. Die kort de beroepsgroep voor 375 miljoen euro dreigt daar nog eens 140 miljoen bovenop te doen. Als hij daaraan vasthoudt volgen er wel acties, zeggen de specialisten. Eerder probeerden de specialisten de bezuinigingen via de rechter ongedaan te maken. Dat mislukte. Iran lijkt toch tegemoet te komen aan de belangrijkste eis van het Westen over zijn atoomprogramma. In een tv-interview zei president Ahmadinejad dat hij er geen problemen mee heeft om uranium voor verrijking naar het buitenland te sturen. Hij heeft zich daar maanden tegen verzet. Iran kan zelf ook uranium verrijken, maar het Westen is bang dat het dan ook grondstoffen voor kernbommen maakt. Met in het buitenland verrijkt uranium kan dat niet. Het weer, temperaturen rond het vriespunt en plaatselijk glad dus.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 I could tell it was your ex by your tone. Why is she calling now after so long? Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new biz that you just bought for me?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 If you don't look out, are you suffer on their right. The heroes, the heroes return, and the royalty attend.